Goedenavond, Daan, Daan, ja, jij ook. Goedenavond. En we hebben ook uh, hier ons eigen Gouwe ouwe. Nee, nee gouden ouwe is niet echt. Ah joh, dat is geen gouden ouwe. <laughs> Roy van Buringen. Roy van Buringen, maar wel <laughs> een jongen die, eh, die heel veel voor de radio doet. En eh, eh, welk, hartelijk welkom bij ons programma. Live vanaf het Raadhuisplein, hoek Kruisstraat. En eh, we gaan vanavond iets speciaals doen dan. Ik weet niet of je het eh, te pak hebt gekregen. ik wel. We, gaan eh, een, nummers draaien uit 1973. Alleen maar zomerhits uit 73. En ja, wat is dan een criterium? Dan vind ik dat de datum, de datum dat zij in de top 40, de Veronica top 40 kwamen in dat jaar, dat vind ik dan een criterium. En die heb ik eh, gewoon opgezocht. En wat is dan ook nog de zomerhits? Nou, juni, juli en augustus, denk ik. Goed. Toch? Doe je toch goed? Ja. We begonnen met eh, Golden Earring met Ray Love. Die kwam op 25 augustus in de top 40. En eh, we gaan een x-aantal dingen vertellen over 1973. Onder andere, weet u nog dat het kabinet ten Uil met uh, eh, Ja Boersma op sociale zaken in 1973 eh, begon? Ja, vraagteken. Of uh, weet u nog Martin Broosjes met uh, Renje Rood? Ja, geweldig. heel leuk programma. Maar we hadden ook de Sille Kracht onder regie van Walter van der Kamp op televisie. En dat was met Plenitouw. Eh, als Wulps residentsvrouw die door mysterieuze Indische tovenarij werd gestraft voor haar zondige levenswandel. Nou, dat soort zaken gaan we vanavond met u bespreken. het eh, volgende nummer wat wij voor u gaan draaien. Eh, overigens heb ik het opgezocht in, in, in volgorde van het ehm, meest, of langst gedraaide nummer in die top 40. het volgende nummer is, was binnengekomen op 27, op 23 juli Albert Hammond's The Free Electric Band. So I gave her up for music and the free. be waiting. Still, you know, there ain't no use in you complaining. I know. to show some respect, especially when I'm wrong. But when I get back, I know you. Ja, Daan, dat was het, natuurlijk het, het, wordt wel eh, steeds drukker hier in de studio. Het, het allemaal oh, gezellige mensen. Maakt oh, helemaal gezellige uit. mensen. Ja, echt wel. Eh, eh, Rob Harms is ook aangeschoven. Rob Harms die afgelopen zondag door Roy van Buringen naar voren is geroepen. Als zijnde een van de jongens van het eerste uur van ons eigen radio CFM. Ja, toch? Ja, <laughs> ik, was er al bang voor eigenlijk. Goed, na Alt Hammond met de Free Electric Band was het de beurt aan Steelers Wheel met Late Again. Die kwam in, eh, op 16 juni eh, in de top 40 terecht. En daarna was het Fleetwood Mac met Albatross op 21 juli. Oftewel juli. Geweldige muziek natuurlijk. We draaien vanavond eh, muziek uit 1973 en we hebben nog het een daarover te melden. Want met name, we hadden op televisie de Trosquiz, alles of niets. En die debrak alle prijzen tussen de omroepen. En één kandidaat ging daar met 18.400 gulden naar huis. En daarvoor was het maximaal 1000 gulden. Ja, eh, tijden veranderen. We hebben het wel eens meer meegemaakt. Eh, het is eh, nu heel anders natuurlijk. ook was Kovendijk, overleden trouwens in 1977, een van de grootste toneelspelers die dan Nederland ooit gekend heeft. En die speelde met Guus Hermes in Cyrano de Bergerac. Ook die kennen wij natuurlijk van eh, oh, een, een, een, een, musical.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 No one knows what happened that day. How his car overturned in flame, but as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say. couple Laura prays for a Tommy who passed away. It was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel, she can hear him Ja, dit was een eh, hele populaire hit in 1960 van eh, Roy Peterson. Was dat, een, was een hit dat jij eh, echt wel goed in je herinnering hebt, of niet? Nou, zie zeker dan. Ja, absoluut. <laughs> je het te laat Rob. Want ook Rob Harms is aangeschoven bij ons aan tafel in de studio. echt zilveren Robbie. ja, maar goed. <laughs> Hij heeft alleen niet in de gaten dat een bepaald woord gezegd wordt. En dan moet je eigenlijk je duim op je voorraad zitten. Goed, eh, het laatste nummer was uh, Tell Her I Love Her. Dat was dus die hit van eh, Roy Patterson. En deze, dit nummer was van Albert West. Uh, kwam, werd in, die ja in dat jaar 1973 op 93, nee, 91 genoteerd. En daarvoor, ja, ze zeiden het al, ja, eigenlijk een verkeerd nummer. Ja, nou, moet er maar een keertje. Vicky Leandros, Santopé Gitaren bij Nacht. En dat kwam op 18 augustus in de top 40 binnen. We gaan eh, door met een nummer dat ik eh, zelf niet kon vinden. En dankzij Rob Harms, die dus bij ons zit, is het inderdaad wel eh, naar voren gekomen. Het is een nummer van Greenfield Cook en het heet Easy Boy. and We All Pray Together. Kwam op 30 juni 1973 in top 40. Luistert er maar naar. esperanza. lekkere muziek. Medicine Head. en dat is one and one is one. Ja, dat, eh, dat is niet helemaal een, natuurlijk, want eh, one, one is two natuurlijk. Maar <laughs> het nummer one and one is one. En dat kwam eh, samen trouwens met de Walkers, het nummer daarvoor, Dance of Love, op 4 augustus 1973 in de top 40. we gaan eens even kijken wat we nog meer hebben. kennen jullie nog Bruce Lee? Dat zal dan wel. Een krijgskunstenaar, kung fu en filmster. En die overleed in 1973 op slechts 33-jarige leeftijd. De man heeft hele leuke films gemaakt. Eh, met name eh, natuurlijk kung fu. Hè, laten we eerlijk zijn. Eh, en dat, dat kan niet anders. Ehm, ook was... Elisabeth Dittrich Wil, de een jaar jongere zuster van Melene Dittrich, die kwam te overlijden. En eh, die woonde tijdens de vorig jaar nabij het kamp Bergen-Belsen. En daar ben ik geweest ooit. toen zat ik in dienst. En eh, wij gingen naar op oefening in Noord-Duitsland en Bergen-Belsen. En daar hebben we toen een bezoek aan gebracht. En dat is heel indrukwekkend. We gaan door met de Nederlandse groep, de Buffoons. 1973 eh, ook weer, 14 juli kwamen zij binnen met Arizona. a glance in my eyes, I'm traveling through the land. The season came to an end, I'm going back home. as rich as a girl can be. in black and white. Meneer een hele goede avond. Jan. Ja, dat, dat hadden we al lang gezegd, Daan. Ja, goed hè? <laughs> Ja. ja. je moet wel een beetje opletten. Ja, oké, neem me niet kwalijk. Ik vroeg eventjes aan onze eh, opvolgers eh, hoe of wat. Eh, goed, dit was Susie Sushi Quattro, uh, Can the Can. kwam 14 juli, juli 1973 in de top 40. En daarvoor even de mooiste nummers die er geschreven zijn door Paul Simon, Code Chrome. En dat kwam op 16 juni in 1973 in de top 40 terecht. Het zit er alweer bijna op, Daan. Mag, eh, mag ik heel even storen, Joop? Want ik heb maar 18 nou, liever niet 18, eigenlijk. 18 nummers heb ik maar op, eh, op mijn cd staan. Ik weet niet wat je gedaan hebt. Nou, eh, doe maar. nou ja, weet ik veel. Doe maar, maar we horen het wel. We gaan in ieder geval. Nou, dan weet je wat. We gaan gewoon met de volgende door. Chai Coltrane. You Were My Friend. 2 juni 1973 kwam het erin. Gevolgd door Colin Blunstone. I Want Some More. 23 juni. Laat het horen dan. Het, is het laatste, zijn de laatste nummers eh, van eh, deze editie van eh, Golden CFM. Zometeen gaan we door met Knockout FM. De heren zitten al helemaal in de startblokken. En, die zijn helemaal gereed om eventjes door te gaan. Keihard met keiharde muziek. Ja, nou, ze moet eerst rustig beginnen. Nou, dat weet ik niet. Laat me horen. Graag tot de volgende keer. Over twee weken weer live vanuit de studio aan het Gasthuisplein.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 Minister De Jager gaat de wet aanpassen, waardoor de bankpresident maximaal twee ambtstermijnen van zeven jaar kan aanblijven. Wellings tweede termijn loopt volgend jaar af. De Nederlandse bank heeft zelf op verzoek van de jager een plan van aanpak opgesteld... om sneller te kunnen optreden bij financiële instellingen waar misschien iets aan de hand is. Ook wordt de rol van de Raad van Commissarissen versterkt. DNB en ook president Wellink kregen veel kritiek op hun rol rond het faillissement van de DSB-bank. De Tweede Kamer had aangedrongen op een verbeterplan. Bij een explosie in een Roemeense kraamkliniek zijn drie baby's om het leven gekomen. De rook van de ontploffing bereikte de afdeling waar te vroeg geboren kindjes lagen. Daar raakten twee vrouwen en acht pasgeboren baby's gewond. De oorzaak van de explosie in de kliniek in Boekarest is niet duidelijk. De Griekse oud-dictator Dimitrios Ioannidis is overleden. Hij was een van de leidende figuren achter de staatsgreep van 1967. Griekenland was daarna zeven jaar lang een dictatuur. Toen junta-leider Papadopoulos in 1973 na een studentenopstand enige hervormingen wilde doorvoeren, greep Ionides de macht. In het jaar erop organiseerde hij een coup op Cyprus die leidde tot een Turkse invasie van het eiland. Nog datzelfde jaar kwam de Griekse junta ten val. Ionides werd ter dood veroordeeld, maar die straf werd later omgezet in levenslang. Hij stierf in de gevangenis, 87 jaar oud. De Nederlandse chauffeur van de bus die vrijdag in Noord-Frankrijk verongelukte is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. De bus was op weg van Nederland naar Frankrijk en raakte door onbekende oorzaak van de weg. Een Fransman van 20 kwam erbij om het leven. Meer dan 20 mensen raakten gewond, onder wie acht Nederlanders. De chauffeur raakte zelf gewond aan zijn ribben. Het weer, vanavond geleidelijk overal droog. Morgen bewolkt en ook weer kans op regen. Het wordt ongeveer 20 graden, maar vanaf woensdag minder buiten.